Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de drie steekpartijen in Utrecht. In een week tijd werden daar in dezelfde straat drie jonge vrouwen gestoken. Dat zorgde voor veel onrust. Ik woon hier in mijn eentje, ik ben 29, ehm, dus ik val een beetje in de doelgroep. Ik ga vanavond zwemmen en dan ga ik met de auto. Ik durf nog eh, wel op straat uh, s'avonds, maar ik ben wel eh, voorzichtiger. Ja, de politie kon een verdachte oppakken doordat een getuige naar de wijkagent was gegaan. De politie denkt dat de opgepakte man verantwoordelijk is is voor alle drie de steekpartijen. Twee voetballers van Legia Warschau die gisteren in Alkmaar werden opgepakt... zouden medewerkers van AZ hebben mishandeld. Het was sowieso onrustig bij de Conference League-wedstrijd in Alkmaar. Poolse hooligans bestormden onder meer de poort van het stadion. En een goed nieuwsdag voor Nick Olij. De keeper van Sparta hoorde vandaag dat hij voor het eerst... bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Ronald Koeman heeft hem opgeroepen voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Keeper Andries Noppert zit niet bij de selectie... Hij is de laatste tijd niet in vorm. En een grote bende in Brabant vannacht. Een man brak in bij een bouwmarkt, stak daar vuurwerk af... en ging vervolgens op andere plekken tekeer. De schade, vijf tankstations waar de bol kort en klein is geslagen... kapotte scooters en pinautomaten. Een praktijk die helemaal overhoop is gehaald. er zijn ook eh, minstens 13 auto's stuk. De ramen zijn ingeslagen daarvan. Dat zegt verslaggever Sander van Hoorn. Ook hier om de hoek heb ik al drie, vier auto's zien staan... waar de autoruit helemaal door is of alleen een grote put erin. En hier kwamen de meldingen pas aan het einde van de nacht. Een stukje verderop in Rosmalen, ja, daar begon het allemaal en dat was om half twaalf. Siman dus die man die is zes uur lang, mensen zeggen hier op een fietsje... bezig geweest een spoor van vernieling aan te richten. De verdachte is een man van 31 uit Den Bosch. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat regen. Morgen blijft het in het noorden wat eh, regenachtig ook. Voor de rest zon en 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file na een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen de afritten Weidewormer en Avenhoorn. Je hebt daar 40 minuten op onthoud, de rechterrijstrook is dicht. Je staat ook in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N247 van Amsterdam naar Horen doe je er 10 minuten langer over...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 Rond de wedstrijd gisteravond braken rellen uit. Twee voetballers van Legia zijn aangehouden voor mishandeling van AZ-personeel. Een voormalige minnares van de Spaanse oudkoning Juan Carlos kan fluiten naar haar geld. Ze had bij een Britse rechtbank een claim ingediend... omdat Juan Carlos haar na de affaire zou hebben lastiggevallen. Maar de rechtbank acht dit niet bewezen. En het weer vrij zonnig, alleen in het noorden bewolkt en wat regen. Het is een graad of 19. Morgen verandert er weinig.